Dielke Teertstra met het NOS-journaal. Onderzoekers in de aanslag van gisteren in Ankara hebben geïdentificeerd. Het gaat om een man tussen de 25 en 30 jaar. Blijkt uit analyse van zijn lichaam en vingerafdrukken. Gisteren bliezen twee zelfmoordterroristen zich op... tijdens een pro kordische vredesdemonstratie. Zeker 95 mensen kwamen om het leven. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. In Turkije zijn drie dagen van nationale rouw afgekondigd voor de Belgische kust is begonnen met het leegpompen van het vrachtschip Flinterstar. Het Nederlandse schip kwam dinsdag in aanvaring met een tanker en ligt sindsdien vast op een zandbank. Het had zo'n 550 ton dieselolie aan boord en dat moet worden overgepompt. Hoe lang het gaat duren is niet bekend, maar de Belgische autoriteiten verwachten dat ze minstens vijf dagen bezig zijn. De Flinterstar is door de aanvaring onherstelbaar beschadigd. Hoeveel olie er al in zee is gelopen is onduidelijk. In de Afghaanse hoofdstad Kabul is een aanslag gepleegd op een konvooi met Britse militairen. Er zijn drie gewonden, melden plaatselijke media, alle drie omstanders. Het konvooi passeerde net een markt toen er een bom afging. De verantwoordelijkheid voor de aanslag zou zijn opgeëist door de Taliban. Formule 1-coureur Carlos Sainz staat vandaag gewoon aan de start van de Grand Prix van Rusland. De teamgenoot van Max Verstappen was gisteren op de laatste training betrokken bij een zware crash. Hij moest naar het ziekenhuis, maar daar bleek dat hij geen zware verwondingen had. Sainz onderging vanochtend nog een paar medische tests en hij is fit genoeg om te starten. De Grand Prix van Rusland begint over ongeveer een uur. Het weer, dus zonnig en koud najaarsweer. Er staat een stevige wind en het is een graad of 11. Vannacht blijft het helder en voor het eerst dit najaar kan het gaan vriezen. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af.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 promise you, promise you, promise you. must come and they must go To play the passion out that haunts you so mm. Looking for the summer Remember love, how it was the same We scratched and hurt each other's growing for the summer.